Kees Groot met het NOS-journaal. Defensie is opgelicht in Afghanistan. Er zijn tien containers leeggeroofd en gevuld met stenen. De diefstal werd ontdekt toen de containers aankwamen op vliegkamp Volkel. Omroep Brabant meldt dat er F-16 onderdelen in de containers hadden moeten zitten. Volgens de Marseillais klopt dat niet en zijn er voornamelijk dekens en tenten gestolen. Minister Schippers blijft erbij dat het geen toeval kan zijn dat de omstreden deal met crimineel Kees H. vlak voor de verkiezingen in het nieuws komt. In de Tweede Kamer bleek dat ze nog steeds denkt dat er sprake is van kwade opzet om haar partij, de VVD, te beschadigen. Vorige week stapte minister Opstelten en staatssecretaris Teven op omdat bleek dat H. 4,7 miljoen gulden van justitie had gekregen. PVV-leider Wilders vindt dat de zoon van senator Faber niet ingehuurd had moeten worden om PVV-websites te bouwen en onderhouden. Hij noemt het onhandig, maar zegt ook dat er geen regels zijn overtreden. Vanmiddag werd bekend dat het bedrijf van de zoon van Faber niet alleen de site van de PVV in Gelderland had gemaakt, maar ook die van de senaatsfractie. De jeugdspeler van Ajax, die was betrokken bij de mishandeling van een agenten in Burger, is de rest van het seizoen geschorst. Ajax heeft hem daarnaast de hoogst mogelijke boete opgelegd. De twee andere jeugdspelers die waren opgepakt, maar geen verdachten meer zijn, mogen een maand niet spelen. De agenten raakten bij het incident gewond. Voormalig VVD-staatssecretaris Frans Wekers wordt waarnemend burgemeester in Heerlen. Hij blijft daar tot er een opvolger is gevonden voor Paul de Pla, die naar Breda is vertrokken. Wekers stapte een jaar geleden op als staatssecretaris van Financiën. Hij lag zwaar onder vuur vanwege problemen bij de Belastingdienst. Het weer, vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Morgen wordt het 8 tot 12 graden en landinwaarts schijnt geregeld de zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke avondspits, dat komt vooral door aanrijdingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Ipenburg 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade 3 kilometer. En voor Dorp 6 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij Dorp 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15 Europort richting Rotterdam bij Hoogvliet 14 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A27 Utrecht richting Almere voor Utrecht 9 kilometer.